Jan van der Putten met het NOS-journaal. De piloot die gisteren met zijn sportvliegtuigje neerstortte voor de kust van Petten... was een Duitser van 76. De hoop dat hij het heeft overleefd is volgens RTV Noord-Holland inmiddels opgegeven. De man vertrok gisterochtend van een vliegveld in Engeland... om naar Münster te vliegen in Duitsland. Zijn toestel verdween gistermiddag van de radar. Voor de kust van Petten wordt nog gezocht naar het lichaam van de piloot... of brokstukken van het toestel. Gisteren werden al delen van het vliegtuig gevonden. Na Keulen komen er ook meldingen uit Stuttgart en Hamburg van vrouwen die in de nieuwjaarsnacht zijn lastiggevallen door groepen mannen. Wel was het volgens de Duitse politie in die steden minder massaal dan in Keulen. Daar hebben inmiddels 90 vrouwen aangifte gedaan van diefstal of aanranding op het plein voor het Centraal Station. De aanvallers maakten in Keulen volgens getuigen deel uit van een groep van duizend mannen. De Tweede Kamer wil één belastingtarief voor gokken. Als de nieuwe wet op de kansspelen ingaat, moet legaal gokken op internet onder hetzelfde tarief vallen als bijvoorbeeld gokken in casino's. In de oorspronkelijke plannen zit er verschil in die tarieven. Maar regeringspartijen PvdA en VVD vinden dat niet van deze tijd. Wat hen betreft wordt het belastingtarief de eerste tijd 29 en kan dat na een paar jaar omlaag naar 25 procent. Bijna een kwart van de Nederlanders wil na overlijden organen afstaan. Daarmee is het aantal donoren vorig jaar licht gestegen ten opzichte van 2014, meldt het CBS. Er zijn nu 3,6 miljoen Nederlanders orgaandonor. Een klein deel van de bevolking laat het aan de nabestaanden over en 11% heeft expliciet aangegeven geen donor te willen zijn. Het weer nog bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Het wordt min 2 graden in Groningen tot plus 8 in Zeeland. Vanavond en vannacht opnieuw neerslag van het zuiden in de vorm van regen. In het midden en noorden van het land overgaand in ijzel.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 got the news. Or when you get it straight, you stand up how does it ZFM. wish upon a star if that might. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl a fight, used to hang with the devil in the broad daylight.